Morad Rouakili met het NOS-journaal. Ik begin met de melding van een spookrijder. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Groningen... dan komt u tussen afrit Dwingelo en Assen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle richting Groningen... komt u tussen afrit Dwingelo en Assen een spookrijder tegemoet. Dan het nieuws. Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten zou het OM niet open zijn. Hierdoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel. Zo schrijven de advocaten. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie tegen Trouw de verwijten uit de brief te kennen. Maar hij voegt toe dat het gebruik van cryptodata door rechters rechtmatig is bevonden. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïense militairen in Engeland. Dat heeft minister van Defensie Ollongren bekendgemaakt. Het gaat om het oefenen van Oekraïense recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. In het Franse parlement is geen meerderheid voor twee moties van wantrouwen tegen de regering van president Macron. De oppositie diende de moties in omdat de begroting voor volgend jaar zal worden aangenomen... zonder stemming daarover in het parlement. De oppositie vond dat niet kunnen, maar de regering zegt dat de grondwet het in uitzonderlijke gevallen toelaat. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed vanochtend Amerikaanse tijd tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk hem fataal werd of dat hij al eerder onwel werd. De laatste jaren verplaatste Jordans bekendheid zich naar Instagram... waar hij gedurende de pandemie grappige filmpjes op plaatste. Dat leverde hem bijna 6 miljoen volgers op. Hij werd geprezen voor zijn rol in onder meer Will Grace. Jordan is 67 jaar geworden. Het weer. Vannacht is het overwegend droog.